Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn CDU, CSU en SPD het eens over voortzetting van hun grote coalitie, melden de ARD en het weekblad Der Spiegel. Het Duitse persbureau DPA noemt het een doorbraak in de gesprekken, maar er zouden nog wel wat plooien moeten worden gladgestreken. Maar de partijen zouden het eens zijn over bijvoorbeeld de hervorming van het ziekenfonds en de beperking van het aantal flexwerkers. Bild meldt dat de belangrijkste ministeries verdeeld zijn. Tegen het Britse supermarktconcern Tesco is een schadeclaim in de maak vanwege de grote loonverschillen binnen het bedrijf tussen mannen en vrouwen. Volgens Britse media kan het bedrag oplopen tot omgerekend 4,5 miljard euro voor 200.000 vrouwen die bij Tesco werken. Een advocatenkantoor dient de claim in namens 100 vrouwelijke winkelmedewerkers. Ze zeggen in The Guardian dat ze enkele euro's minder per uur krijgen dan hun mannelijke collega's voor hetzelfde werk. De claim kan de grootste worden in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk als het gaat om de loonkloof tussen man en vrouw. Een op de vijf wethouders heeft het einde van de afgelopen raadsperiode niet gehaald. 285 wethouders zijn onvrijwillig en voortijdig vertrokken, schrijft Dagblad Trouw. Een politiek conflict is vaak de reden voor vertrek, maar ook wangedrag kost wethouders vaak de kop. Dat waren er de afgelopen raadsperiode 44. Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten het chippen van katten kunnen verplichten. Dat zegt D66-Kamerlid De Groot, die vanmiddag daarover in de Kamer debatteert. Van de 2,6 miljoen huiskatten in Nederland komen jaarlijks, volgens De Groot, ruim 35.000 weglopers in een asiel terecht. Daarnaast zijn er naar schatting 1 miljoen verwilderde dieren die veel overlast veroorzaken. Het weer, het blijft droog en het vriest vanochtend op de meeste plaatsen nog een paar graden. Pas vanmiddag wordt het een paar graden boven nul. Verder is het vrij zonnig. Vannacht vriest weer, vannacht weer lichte tot matige vorst. Morgen overdag meer bewolking, af en toe zon en droog. Bij maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal.